Visser met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van de EU en het IMF te praten over bezuinigingsmaatregelen. De Europese ministers wilden vandaag nog geen besluit nemen over een nieuwe noodlening aan het land. In de verklaring zeiden ze dat eerst het parlement morgen zijn vertrouwen moet uitspreken in de nieuwe regering van premier Papandreou. Het parlement moet akkoord gaan met de bezuinigingen die Papandreou voorstelt. Verschillende inwoners van Amsterdam-Zuid hebben een netbrief gekregen over krapte op de woningmarkt. En daarin staat dat de gemeente alle huizen gaat controleren om te kijken of er nog kamers leeg staan. Als dat zo is, dan komt volgens de brief verplicht een huurder in. Gemeente Amsterdam zegt van niets te weten en spreekt van een duidelijke netbrief die bij de geadresseerde wel vervelend kan overkomen. Bedrijven en organisaties kunnen vanaf volgend jaar hun eigen domein, domeinnaam-extensie registreren op internet. Dat heeft de ICANN besloten, de wereldwijde organisatie die het systeem van domeinnamen beheert. Bekendste domeinnaam-extensies zijn .com, .net en .org. Volgend jaar mag in plaats daarvan ook een eigen naam worden gebruikt. Een eigen domeinnaam-extensie kost 130.000 euro. Op de varkenshouderij van een topvrouw van de landbouworganisatie LTO zijn beelden gemaakt van varkens die er slecht aan toe zijn. De beelden werden in het geheim gemaakt door de nieuwe actiegroep Ongehoord. Die wil laten zien dat er geen diervriendelijk vlees bestaat. De LTO-topvrouw zegt dat op de beelden uitzonderingen te zien zijn en dat de actiegroep bewust een misleidend beeld schetst. Marco Adriaans heeft een akkoord bereikt met FC Twente. Club uit Enschede wil Adriaans zo snel mogelijk presenteren als de opvolger van Michel Prudon. De 63-jarige Amsterdammer was eerder onder meer werkzaam bij Ajax en AZ. Naar verwachting tekent hij volgende week een contract voor één seizoen bij de club uit Enschede. Het weer, vooral in het zuiden bewolkt en af en toe wat lichte regen. In het noorden zijn er perioden met zon en is het meest droog. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.